Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlanders in Marokko weten nog niet waar ze aan toe zijn. Het land had al vliegverkeer naar Nederland gecanceld omdat het aantal besmettingen hier weer oploopt. Maar daardoor kunnen mensen die daar zijn, voor familiebezoek of vakantie, ook niet meer terug. Inmiddels lijkt er wel een oplossing te komen, vertelt correspondent Samira Jadir. De Nederlandse ambassadeur is gaan praten met het eh, Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Eh, Marokko verklaart bereid te zijn om extra commerciële vluchten naar Nederland de komende dagen toe te laten. Maar details zijn er nog niet, dus mensen weten nog niet zeker of zij ook weer terug kunnen vliegen en wanneer dan. Een man uit Hoorn is overleden nadat hij op ADE ecstasy had gebruikt. Er was niks aan de hand met het pilletje, het ging waarschijnlijk mis door een een zeldzame bijwerking. De man kreeg een bloedinfectie en overleed na het feestje in het ziekenhuis. Het gaat nog steeds goed met webwinkels, maar de groei gaat niet meer zo hard, blijkt uit cijfers van de afgelopen maanden, vertelt verslaggever Lisa Schallenberg. Nou, Zo'n 17% meer in het tweede kwartaal van dit jaar gaven we uit bij webwinkels. In een kwartaal eerder ter vergelijking ging dat nog om 64%. Dus dit ehm, nou ja, is eigenlijk weer een beetje terug naar eh, normaal tussen aanhalingstekens. Vooral kledingwinkels verkochten de laatste maanden minder online. De langste lockdown ter wereld zit erop. In de Australische stad Melbourne duurde het corona binnenzitten in totaal meer dan 260 dagen. De inwoners zijn blij dat ze het normale leven weer kunnen oppakken en onder andere op het terras kunnen zitten. You know, it's great to get back in. Uh, it's been been months since been in the city, so felt like you know first day going to school, uh, getting off the train this morning, getting back into the city, so uh, really really happy to be back in and yeah, back into a little bit of normality. So it's great. En ook bij nagelsalons en kappers is het druk. Mensen we kunnen niet wachten om de boel weer bij te punten en te verven. Oh my god, so excited! yeah. to be done. It's time. It's time. Het weer nog, regen in het noorden en 11 tot 12 graden. Dit weekend iets minder onstuimig, morgen en zondag vaker droog en minder winderig. Het wordt ongeveer 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 And I know if you were true, there's no damn way that you could fall in love with somebody. break your heart. You didn't wake up when we died. Since I was 12. I will never, forever never comes around. See Just ZFM. Mariah when I text kick game wireless. Throw a stack on the Bible, never Snapchat or took Molly. She fall through plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor, right there off Duini.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 yeah Doe nou niet alsof het cambian el clima y te quedas encima de mí como siempre así. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent. Ik gooi wat olie op je vuur en ik loop weg. Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven. Laten we proosten, yeah. en helemaal gek Het raakt me nog steeds, een kus in mijn nek Doe nou net alsof we niet weten Dat onze ruzie eindigt in bed Como me gusta mi así Como te gusta ti así Yo solo tengo ojos para ti Y tus ojitos son para mí Como me gusta mi así como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son una meta, son feliz. En helemaal gek. Het raakt me nog steeds een kust in mijn nek. Doe nou niet alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed.